Gert met het NOS-journaal. De militair die een bloedbad aanrichtte in Thailand... is door de politie doodgeschoten in het winkelcentrum... waarin hij zich uren had verschanst. Hij heeft zeker 27 mensen gedood en bijna 60 verwond. De militair schoot gisteren eerst mensen dood op een legerbasis in Thailand. Daarna opende hij het vuur bij het winkelcentrum. Zijn motief is onduidelijk. Het officiële dodental door het coronavirus is opgelopen naar 811... en overtreft nu het aantal doden door de SARS-epidemie in 2002 en 2003. Toch was SARS naar verhouding dodelijker. Toen overleed bijna 10% van alle patiënten. Bij het coronavirus is dat zo'n 2%. Dat er toch meer doden zijn, komt doordat er veel meer besmettingen zijn... dan tijdens de SARS-epidemie. Bij de eerste verkiezingen hebben de drie grootste partijen in de exit poll allemaal ruim 22 van de stemmen gehaald. Fianna Gill van premier Varadkar gaat net aan kop, gevolgd door Sinn Féin, de voormalige politieke tak van de terreurgroep IRA en de conservatieve Fianna Vol. Het zal lastig worden om een coalitie te vormen... onder meer doordat andere partijen niet met Sinn Féin willen regeren. Een manegebrand in Heren heeft een onbekend aantal paarden het leven gekost. De meeste van de tientallen dieren konden worden gered. Veel eigenaren van de paarden kwamen naar de manege toe... om te kijken hoe het met hun dieren ging. Gedepeerden werden opgevangen in een nabijgelegen zalencentrum. Raymond van Barneveld heeft met een feestavond in Amsterdam zijn dartcarrière beëindigd. In de Avas Live waren een paar duizend fans en oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ook andere Nederlandse sporters, onder wie Robin van Persie, Rafael van der Vaart en Rico Verhoeven, waren afgekomen op het afscheidsfeest van de vijfvoudig wereldkampioen. Het weer vanochtend neemt de wind al snel toe, aan zee tot een zuidwester storm. Verder gaat het van het westen regenen. Vooral vanmiddag en vanavond zijn overal zware windstoten mogelijk... van 90 tot een enkele keer 130 km per uur.